Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes spelers van PSV zijn besmet met het coronavirus. PSV speelt om half drie in de eredivisie tegen Vitesse... maar de Eindhovenaren moeten het doen zonder zes spelers vanwege een corona-uitbraak. Het gaat om een aantal belangrijke posities, vertelt commentator Richard van der Made. De club heeft eh, zojuist naar buiten gebracht dat het gaat om de aanvoerder, Denzel Dumfries... Timo Baumgartel, centrale verdediger. Twee spelers die voornamelijk op de bank zitten, Delange en Pirou. En opnieuw positief getest, Godi Gakpo en Pablo Rosario. Het aantal besmette spelers in het betaald voetbal loopt langzaam maar zeker op. Vrijdag zei minister Van Ark nog dat het voetbal gewoon door kan gaan... zolang voetbalclubs zich aan de gemaakte afspraken houden. Een explosie bij een huis in het Zeelse Middelburg. De knal zorgde vannacht voor flink wat schade. Op het moment van de explosie waren de bewoner en twee honden binnen... maar Niemand raakte gewond. De politie denkt dat er vuurwerk is gebruikt en roept getuigen op om zich te melden. Een kerk in Krimpen aan den IJssel in de buurt van Rotterdam zat vanochtend opnieuw aardig vol. Ondanks het dringende advies van het kabinet om maximaal 30 man toe te laten... zaten daar 200 bezoekers in de kerkbanken. Vorig weekend kwamen ook al 200 mensen naar de kerk. In Berlijn is gisteravond een fetishfeest met 600 bezoekers afgekapt. De meeste feesthangers droegen een mondkapje en hielden afstand. Maar volgens de politie waren er gewoon te veel mensen bij elkaar. Hier wurde onder Vernachlässigung aller aktuellen Hygienemaßnahmen een grote Feier gefeiert, die keinesfalls met de regelungen im Einklang war. Want dit soort grote bijeenkomsten zijn voorlopig verboden in Duitsland. In Berlijn controleerden gisteravond honderden agenten of mensen zich aan de coronaregels hielden. Ook vandaag gaat de politie de straat op om de boel op markten, in winkelstraten en parken te controleren.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 Don't you know that we love you? Don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin. And now your body's frozen. Broken down. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed. It's okay not to be okay. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray. Uh-huh. Don't get lost in enough to feel ZFM. music strong.